De Amerikaanse oud-politiecommissaris moet nieuwe ongeregeldheden helpen voorkomen en ook ontwikkelt hij strategieën tegen straatbendes. De politiechef van Manchester noemt de benoeming van iemand die 5000 mijl verderop woont een klap in het gezicht van de Engelse politie. En dan het weer, vannacht bewolkt en veel regen.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 Everything ritme, ritme. van ZFM. ZFM. here tonight So I put my best dress on Boy, I was so right Our eyes connected No, nothing's how it used to be Don't second guess it Tracking all this feeling focus close up, you and me. Nobody's leaving. Got me affected. Spun me 180 degrees. It's so electric. Slow down and dance with me. Yeah. Slow. Skip a beat and move in my body. Yeah. Slow to me. Yeah, slow. Skip beat and move body. Yeah, slow. Don't wanna rush it. Let the rhythm pull you in. This so Oh, you know what I'm saying. And I haven't said a thing. Keep the record playing. that's turned to ice And when she smiles she shows the lines of sacrifice And now I know what they're saying As our sun begins to fade And we made our love on wasteland And the same in the music of the moon.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 Volgens getuigen probeerden de mannen tijdens de rellen van afgelopen week winkels in hun buurt te beschermen. Ze werden overreden door een auto. In Londen en andere Engelse steden waren ook vannacht veel meer agenten dan normaal op de been. De politie wil kosten wat het kost voorkomen dat uitgaansgeweld uitmondt in nieuwe rellen. In de Noord-Ierse stad Londonderry is het tot gevechten gekomen tussen katholieke ruilschoppers en de politie. Traditiegetrouw wilden de katholieken een historische mars van de protestanten verstoren. Toen de katholieken met molotov cocktails gingen gooien, greep de politie in. Voorafgaand aan een concert in de Amerikaanse stad Indianapolis is het podium ingestort. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen, melden de lokale autoriteiten. Zeker 24 mensen zijn gewond geraakt. Onder het ingestorte podium zouden nog mensen liggen. Het podium is waarschijnlijk omgevallen door de harde wind. Er was storm voorspeld. De Amerikaanse president Obama heeft met de Britse premier Cameron en de Saoedische koning Abdullah telefonisch overlegd over de situatie in Syrië. Ze willen dat president Assad onmiddellijk stopt met het gebruiken van geweld tegen zijn eigen burgers. In verschillende steden in Syrië wordt nog steeds gevochten tussen betogers en militairen. De dader van de Noorse aanslagen Anders Breivik is gisteren teruggekeerd op het eiland Utøya voor een reconstructie. Hij werd onder zware politiebewaking aan een touw over het eiland geleid en verhoord, meldt de Noorse krant VG. De Noorse politie zegt vanmiddag meer details te geven over de reconstructie.